Ze zijn volgens de krant Le Parisien bekende van de politie vanwege inbraken. De twee zouden horen bij een groep van vier criminelen die de roof zouden hebben uitgevoerd. Soedanese rebellen zeggen dat ze de stad El Fasher in de regio Darfur bijna in handen hebben. De stad is het laatste bolwerk van het Soedanese regeringsleger. El Fasher wordt al meer dan een jaar belegerd door rebellen van de paramilitaire groep RSF. De groep wil de hele regio in handen krijgen vanwege het goud dat er wordt gedolven. Gevreesd wordt dat verovering van El Fasher tot een bloedbad zal leiden. In april zouden bij de verovering door de RSF van een vluchtelingenkamp... ten zuiden van de stad al meer dan 1500 burgers zijn gedood. In Londen is een veroordeelde asielzoeker opgepakt die per ongeluk was vrijgelaten, heeft de Britse politie gemeld. De politie hield sinds gisteren een grote klopjacht en vond hem vanochtend in een park. De Ethiopiër had onder andere een meisje van 14 seksueel belaagd. Hij zou naar een detentiecentrum voor immigranten gaan om later te worden uitgezet... maar werd in plaats daarvan vrijgelaten. Hij gaat nu alsnog naar het detentiecentrum. De Britse premier Starmer sprak gisteren al van een volstrekt onaanvaardbare fout. Het weer verspreidt over het land van de buien. Vooral in het zuiden is het droger, met ook geregeld zon. Het wordt 10 tot 12 graden.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 Yeah. beleeft het. Alleen bij ZFM.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 fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still Jenny from the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 but you can tell right away that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 泪眼浩瀚。 Ils vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille.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 Les by regagnent l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé.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 van Zandvoort. Dit is ZFM.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 de dingen om je heen weer veel te grauw zijn.